10 uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS met de doden van de Iraanse generaal Soleimani... een oorlog heeft voorkomen in plaats van dat Washington er één is begonnen. Trump zei dat de terrorist nummer 1 van de wereld is gedood. Soleimani werd afgelopen nacht in Bagdad geliquideerd bij een Amerikaanse droneaanval. Hij is volgens Trump verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen... inclusief demonstranten in Iran zelf... Trump zegt niet uit te zijn op het afzetten van het Iraanse regime... maar vindt wel dat het land moet stoppen met het inzetten van milities in buurlanden. De dader van de mesaanval vanmiddag in een voorstad in Parijs had psychiatrische problemen. Er zijn aanwijzingen dat de man van 22 zit, zich tot de islam had bekeerd... maar hij was niet geradicaliseerd. Hij stak in een park in op voorbijgangers. Daarbij kwam een man om het leven. Twee mensen raakten gewond. De dader werd na een korte achtervolging door agenten doodgeschoten... De aanslag was in de voorstad Villejuif, ten zuiden van Parijs. Het is nog onduidelijk hoe twee circusartiesten naar beneden konden vallen... in het Amsterdamse theater Carré. Tijdens een kerstshow vanavond maakten ze een val van 10 meter. Een van hen raakte ernstig gewond. De producent van het Wereldkerstcircus zegt tegen het ANP... dat de acrobaten aanspreekbaar waren toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Het gaat om een Russisch echtpaar dat optreedt onder de naam Sky Angels... Ze staan erom bekend dat ze hun act zonder vangnet doen. In Nijmegen is een man aangehouden die vorige maand ontsnapte uit de gevangenis in het Belgische Turnhout. De man had zich in een huis verstopt op de Vliering. De Nederlander werd in België tot 4,5 jaar zelf veroordeeld voor vermogensdelicten. Daarvan moet hier nog ruim 4 uitzitten. Hij ontsnapte ruim twee weken geleden met vier anderen uit de gevangenis.